Er waren drie stemrondes nodig. Uiteindelijk won Broekers met 41 stemmen van CDA'er Hans Franke, die 30 stemmen kreeg. Eerder vielen de PvdA-senatoren Guusje ter Horst en Marijke Lindhorst al af. De Eerste Kamer moest een opvolger kiezen voor VVD'er Fred de Graaf. Die trad twee weken geleden terug vanwege de commotie rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De indruk was ontstaan dat de Graaf met opzet Geert Wilders buiten de commissie van in- en uitgeleide had gehouden. De gemeente Heerlen gaat bekijken of er in de stad plekken zijn waar instortingsgevaar op bestaat. Aanleiding voor het onderzoek is de verzakking van winkelcentrum Het Loon anderhalf jaar geleden. Eind vorig jaar werd bekend dat de verzakking werd veroorzaakt door breuken in de grondlaag als gevolg van de mijnbouw in de jaren 50. Onder het winkelcentrum liggen oude mijngangen. Aan de hand van oude mijnkaarten gaat de gemeente bekijken of er meer plekken zijn waar hetzelfde gevaar dreigt. In Roden in Drenthe is vanmiddag een meisje van 17 doodgestoken. Een jongen van 19 is als verdachte aangehouden. De politie vermoedt dat de twee relatieproblemen hadden. Het meisje werd rond kwart voor vier neergestoken in haar ouderlijk huis. De dader sloeg op de vlucht. De politie wist hem op te pakken bij een voetbalveld in Roden. Daar werd ook een mes gevonden. Het meisje was bij de steekpartij zwaar gewond geraakt en overleed in het ziekenhuis. De Belgische tennister Kirsten Flipkens heeft als laatste de halve finales op Wimbledon bereikt. Ze versloeg Petra Kvitova uit Tsjechië in drie sets. Flipkens is de eerste Belgische die de halve finale op Wimbledon haalt sinds Justine Henin in 2007. Ze moet het opnemen tegen Marion Bartoli uit Frankrijk. Die won van de Amerikaanse Sloane Stevens. De andere halve finale gaat tussen de Poolse Agnieszka Radwanska en Sabine Lisicki uit Duitsland. Het weer, vanavond veel bewolking met lokaal kans op een bui. Vannacht en morgenochtend regen. Smiddags wordt het droger, maar de bewolking blijft overheersen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS. E. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files en er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.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 En dit is volume nummer 2. En er moet ook nog een één zijn, maar die heb ik helaas niet. We gaan eh, verder met eh, George Shearing. George Shearing was een man die eh, heel veel succes had... vanaf 1949 tot 1972 met zijn quintet. Intieme pianomuziek, zo zou ik het willen omschrijven. En we gaan genieten van George Shearing met zijn Wals voor Claudia. Dat komt uit 19, eh, even kijken, 1937. En daarvoor was natuurlijk... Eh, Benny Goodman stond daar garant voor het samen met Lionel Hampton op de vibrafoon... Teddy Wilson op de piano en Gene Krupa op de drums. En dat was eh, heel veel enthousiaste muziek in die tijd. En in Blokker heeft Benny Goodman ook nog eens een keer opgetreden. En dat was het begin waarin de jeugd heel veel eh, zichzelf kon zijn en kon swingen en doen en laten wat men wilde. In een periode die daarvoor echt eh, voor jonge mensen nogal, uh, nogal ja, als het ware geketend was. Maar dat was afgelopen toen de jazz een intrede ging doen. We gaan nu luisteren naar Madeleine Peru, The Way You Look Tonight. cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there's nothing for me but to love you just the way you look tonight. grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you tonight. Randy Newman was dat. Met Beware of the Naked Men van de cd Good Old Boys. Maar we hoeven niet bang te zijn voor de naakte man. Eh, vooral hier eh, op het eh, naakstrand in Zandvoort. Want het is gewoon te koud. Achterglas zal het nog wel gaan. Maar voor de rest is het een beetje behelpen. We gaan door met een jam. En een jam van Basie. En dat is een prachtige langspelplaat. Helemaal vinyl. Staat op de draaitafel. En van dat eh, nummer eh, dat opgenomen is in 1973 kent die bezetting Count Basie op piano en orgel... Louis Belson op de drums, Ray Brown op de bass... Irvin Ashby op de gitaar, J.J. Johnson op trombon... Harry Edison op trompet, trompet Eddie Davis sax en Zoet Sims ook op sax. Laten we eh, gaan luisteren naar een prachtig nummer... geproduceerd door Norman Grimms. En dat is Doubling Blues. and help the child who never had a home. Heaven help the girl who walks the streets alone. Heaven help the roses when the bombs begin to fall. Heaven help us all. Heaven help the poor man if he struggles one more day. And heaven help the rich man if he turns his back away. And heaven help the man who kicks the man who's got the crawl. Heaven help us all. Heaven help us boy who won't reach 21. And heaven help the man who gave that boy a gun. Heaven help the people with their backs against the wall. Heaven help us all. For us all. Now I lay me down in a troubled world to sleep. And I pray, pray the Lord my soul to keep. Keep hatred from the mighty and the mighty from was dat met het nummer Heaven Help Us All. Een nummer geschreven door de heer Miller. En het komt van de cd Got You On My Mind... met een aantal prachtige nummers erop. We gaan eh, terug in de tijd en dan gaan we naar eh, Peter Schilperoort en zijn Dutch Swing College Band. En ik zeg nog even de bezetting van het nummer. Peter Schilperoort, uh, klarinet, sopraan, sax en barton sax. Rob, Bob Karper op klarinet, Ray op trompet, Dickie Kaart op trombone, Henk Bos van Draakstein bas en cello, Jaap van Kempen gitaar en tenor banjo en Huub Jansen op drums. Wij gaan een eh, musketje rempelen. Musket Ramble. <laughs> you pianist Peter Bates en zijn kwartet in de nocturne in App. En dat duurde maar liefst ruim 10 minuten. Het tweede uur zit er alweer bijna op. En we gaan eruit met heel iets anders dan de muziek die je voor hoorde. We gaan eruit met Saban Bajaramovic, een gypsy legend. En hij eh, heeft in een reunie eh, gehad in Mostar. En dat is allemaal prachtig opgenomen. En ik ga eruit met het nummer uh, met het nummer Jelly Mare. Pomoc, ktorý bez len a nepešta želem joj. Ostan že ma aj pam dilema, trinkale šoltara joj. Duimaren ma je kućel ma, sorse grate ale με μορτάβα, με μορτάβα μωρό μια τεντίκα Όηση παύλη, όηση πάντα δί τριμπέρσα να κένα με αβιλέμα και τη χαβλά ταινί μπισαρά Želimara po vašari, joj, joj Lilja pese lolo šali, joj, joj star dela, emanuša, manuša Injar dela, ay tanle